Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een in Bunnik is een automobiliste om het leven gekomen. Haar auto werd geraakt door een trein. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. En er rijden zolang geen treinen tussen Utrecht CS en Driebergen-Zeist. Dat blijft zo tot twee uur vannacht is de verwachting. Er komt voorlopig geen grote moskee in Gouda. De gemeenteraad heeft het voorstel met één stemverschil verworpen. Aanvankelijk zou er in het gebedshuis ruimte zijn voor 4500 gelovigen, maar dat werd na kritiek verminderd tot 900. Een extreemrechtse actiegroep intimideerde raadsleden die voor wilden stemmen. De Griekse banken blijven dicht tot en met zondag. Dat meldt de Griekse publieke omroep. De pinlimiet van 60 euro per dag blijft tot die tijd gehandhaafd. De ECB zal de noodkredieten aan de banken niet verhogen. Morgen moeten de Grieken met meer gedetailleerde plannen komen voor de hervormingen die ze willen doorvoeren. Minister van der Steur laat de inspectie onderzoek doen naar het gebruik van de nekklem door politiemensen. Aanleiding is de dood van de Arubaan Mitch Henriquez in Den Haag. Die overleed door zuurstoftekort nadat een agent hem in een nekklem hield bij zijn arrestatie. De nekklem, een greep om iemand in bedwang te houden, is omstreden. Bij de politie in New York is het gebruiken van verboden. Het metroverkeer in Londen ligt volledig stil door een grote staking. Er is een cao-conflict en het personeel heeft om half zeven vanavond het werk neergelegd. De staking duurt tot morgenavond. Met de Londense metro reizen 4 miljoen mensen per dag. Om forensen van dienst te zijn zijn er extra fietsen te huur, worden extra bussen ingezet naar het vliegveld en varen er meer boten over de Theems.